de koppositie veroverd. Ajax won thuis met 3-0 van NAC en heeft nu twee punten meer dan PSV, dat morgen tegen Willem II speelt. Twente won in Rotterdam van Feyenoord. In de Kuip werd het 0-1 door een doelpunt van Landsaat.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 You'll get it This is ZFM Zandvoort. It's Nightwalk. Ah. Global House Vibes. Hosted by DJ Malzo. Global House Vibes with DJ Malzo. In the mix with Nightwalk. Hi, darling. The kids say they love you. Hey, baby. Is everything fine with you? Please forgive me. But I'm trying not to cry. anymore zondagochtend is maar niet bekijkt. We zijn beland in de tweede uur van de Nightwalk. En dat betekent tot aan 1 uur niemand minder dan onze eigen resident DJ Mouzone. Uur lang live in de mix met zijn Global House Vibes. Hetzelfde programma heeft hij ook op eh, Dance for the Vet. Met als opening de Raw Band The Clouds Across the Moon. Dat nu hier op CFM Zandvoort en natuurlijk op Dance for the Vet. DJ Mouzone tot een 1 uur in de mix op de radio. house met Global House Vibes. Global House Vibes with DJ DJ NW Nightwalk in the mix. Tonight, heart is wearing Prada skirts, real tight. Temperature is rising, feeling tonight. Heart is wearing Prada skirts, real tight. Temperature is rising, feeling tonight. Heart is wearing Prada skirts, real tight. Temperature is rising, feeling tonight. Heart is wearing Prada skirts, real tight. Temperature is rising, feeling feeling, feeling, feeling. beste van dance in de mix op de radio. Ik weet het niet hoor, maar volgens mij is de microfoon een beetje overleden. Ik vind hem een beetje broer klinken of mijn koptelefoon is overleden. Kies maar nou zo nog een klein half uurtje hier op CFM Zandvoort en natuurlijk op Dance voor de Web. music was something you could not see on TV. When electronic music was something so underground it never saw the light of day. When it was deep. When it was raw. Well, I'll let you in on a secret. Today's the day we take it deep again. Just some blow your mind state of music. Back to when it was more than a sound, more than a fashion statement, more than a cool thing to be doing. Back when, if you didn't know the dance of the week, we could not care less. This is a middle finger to all the people that feed the hype, all the people that feed off the hype. This hype is the other way around. This is electronic drugs. of mine. dalla sotto la luna, come da venga, You wanna Be Cool and D-Cup but We No Speak American. Bottle, bottle, bottle. alle leuke dingen komt af weer een einde. We horen het afgelopen uur niet minder dan onze eigen resident DJ Mauzo. Een uur lang live in de mix met zijn Global House Vibes. Gelijknamig programma heeft hij op eh, Dance for the Wem. Ik meen op de donderdag en ook af en toe geloof ik op de zondagavond. CFM Zandvoort, dit was de Nightwalk. Ik wens je nog een hele fijne zondagochtend. Doe het voorzichtig, doe het veilig, doe het rustig. En wij spreken elkaar volgende week zaterdag weer vanaf 11 uur...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 De sociaaldemocraten in de oppositie krijgen fors meer zetels in de Senaat. Daardoor kunnen ze mogelijk een streep zetten door impopulaire bezuinigingsplannen... waarmee de regering van Netjas het begrotingstekort wil terugdringen. Bij de gemeenteraadsverkiezing was vooral de uitslag in de hoofdstad Praag pijnlijk voor Necias. Daar mag zijn ODS-partij waarschijnlijk voor het eerst in 20 jaar geen burgemeester meer leveren. In Ecuador zijn de lichamen gevonden van twee van de vier mijnwerkers die opgesloten zaten in een ingestorte goudmijn. Van de andere twee wordt gehoopt dat ze nog kunnen worden gered. De mijnwerkers raakten ingesloten toen ze op 150 meter diepte aan het werk waren. Collega's proberen de ingestorte tunnel uit te graven en vanuit een andere gang een noodtunnel te graven. De Duitse bondskanselier Merkel vindt dat de multiculturele samenleving in Duitsland volledig is mislukt. Dat zei ze op een bijeenkomst van de jongerenorganisatie van haar eigen partij, de CDU. Volgens Merkel werd er in de jaren 60 onterecht van uitgegaan dat gastarbeiders weer zouden vertrekken. De bondskanselier wil immigranten verplichten om Duits te spreken. Het NOC-NSF wil tot en met de Olympische Winterspelen van 2014 niet samenwerken met oud